Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olietanker Eventin, die vrijdag in de problemen was gekomen op de Oostzee... is naar de Duitse kust gesleept. Schip met een kleine 100.000 ton olie aan boord... wordt bij het eiland Rügen op zijn plaats gehouden door twee sleepboten. Het schip was onderweg van Rusland naar Port Said in Egypte... toen het in de buurt van Rügen in de problemen kwam en onbestuurbaar werd. Daarna dobberde het urenlang rond tot er door Duitse sleepboten werd ingegrepen. De tanker vaart onder Panamese vlag... en is volgens de Duitse regering en Greenpeace onderdeel van van de Russische schaduwvloot. In Tsjechië zijn bij een brand en een explosie in een restaurant zes mensen om het leven gekomen. Ook zijn er acht gewonden. Het gebeurde in het centrum van de stad Most in het noordwesten van Tsjechië. Volgens ooggetuigen ontstond het vuur toen een gaskachel omviel waarna de gasfles ontplofte. De vlammen verspreidden zich daarna snel. Zo'n 30 mensen wisten op tijd uit het restaurant en de aangrenzende gebouwen weg te komen. In Rotterdam zijn afgelopen nacht zeker drie explosies geweest bij woningen. Twee waren in het zuiden en eentje in het noorden van de stad. Voor zover bekend is er alleen materiële schade. Bij één pand stond een bedreigende tekst op de muur. Vorig jaar waren er tot half december in heel Nederland ruim 1200 incidenten met explosieven. Ruim vijf keer zoveel als in 2021. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van zwaar illegaal vuurwerk zoals cobra's. De Amerikaanse speciaal aanklager Jack Smith heeft ontslag genomen. Hij was de afgelopen jaren het gezicht van de strafzaken tegen oud-president Donald Trump. Die gingen over geheime documenten die Trump in zijn woning in Florida bewaarde... en de poging om de verkiezingsuitslag van 2020 aan te vechten. Het weer, de dag is op veel plaatsen met een graadje fors begonnen. De eerste uren kan er nog plaatselijk glad zijn. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon, er staat weinig wind... en het wordt tussen de 3 en 6 graden. Morgen dan schijnt de zon geregeld en het kwik blijft dan steken bij een graad of 4. Dit was het NOS Journaal.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 Vandaag ben ik, Peter Den Boer, jullie gastheer. En mijn thema, de rode draad, is vandaag eh, de trompet. Ja. En dat blijkt niet moeilijk om een gevarieerd programma samen te stellen met trompet. Want als je langs de platenkast gaat, dan kom je die heel vaak tegen. En heel veel mensen denken dat is altijd geschetter en gedoe. Maar dat valt nogal mee als je daar een beetje goed doorheen loopt. Want eh, de trompet staat er ook onbekend dat als je een goede bespeler hebt... dat die fluweel kan klinken en allerlei nuances heeft. Wij hoorden David Lukacs. En die had bij zich eh, een opkomend Frans talent Malo Mazurier op de trompet. Eh, een jazzprogramma zou je eigenlijk niet kunnen beginnen als het over de trompet gaat. Met eh, meneer Louis Armstrong. Dat is toch wel de godvader van alle jazztrompetisten. En dat ga ik ook laten horen. Mac the Knife. and he shows them pearly white. Just a jackknife as Mac Heat did, and he keeps it out of sight when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my key, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life someone sneaking round the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's full waiting. That you, here, back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And Maggie spent Did I might do something rash? Suki Dadre, Jenny Diver, Lottie Lynn, yeah, sweet Lucy Brown. Yes, the line forms on the right, dear. Now that my kid back in Ja, Mr. Louis Armstrong himself. En ehm, hij is natuurlijk voor heel veel trompetisten de, het grote voorbeeld geweest. En Velen hebben hem eh, als inspiratiebron gevonden. En eh, zijn er goed mee weggekomen, zal ik maar zeggen. Zoals ook eh, de Amerikaan van oorsprong... van oorsprong opnieuw. De Amerikaan John Eric Kelso. John Eric Kelso. oorspronkelijk komen zijn ouders volgens mij uit Scandinavië. Dit terzijde... En die speelt met de Johnny Varro trio. En we gaan luisteren naar zijn vertolking op zijn trompet van The Touch of Your Lips. bij het eh, trio van Johnny Farrow. Een trompetist die ongelooflijk mooi kan spelen... Eh, die ook ongelooflijk mooi kan spelen... is uh, eh, Mr. Ruby Braff. hij speelde met Benny Goodman, Woody Herman... Buck Clayton, Bud Freeman en van alles en nog wat. En heeft heel veel opgenomen. Is bewieren ook tot en met omdat hij tot in de puntjes beheerst... en prachtig ballads kon spelen. Mooie gedragen, langzame nummers. En een voorbeeld daarvan ga ik nu laten horen. You've changed. Mm-hmm. Williams. Eh, de trompet bestaat al... Eh, de voorloper van de huidige trompet bestond al ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dus eh, een lange geschiedenis is natuurlijk veel veranderd. En, en, en allerlei varianten. zonder ventielen, dat is pas allemaal later gekomen. Maar het aardige van dit instrument is dat je er hoog en hard en luid mee kan eh, vertolken... maar ook ingetogen en mooi omvloest. Eh, en dat is nou het interessante om in zo'n programma van alles wat te laten horen. En niet alleen maar van eh, schetter, schetter, hier ben ik. Ingram Washington heeft een, ooit een cd opgenomen. Heeft heel lang in Nederland gewoond met zijn diepe, mooie, warme stem. En heeft op enig moment opgenomen met Kajan Witmer... Eh, op de bas Peter Björnhild, Marcel van Engel op het slagwerk... Olaf Hoeks op de tenor. En Mike Booth op de trompet en flugelhoorn. Ja, en we gaan luisteren naar eh, hun vertolking. Hun vertolking met z'n allen begeleiden ze Ingram Washington.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 Oorspronkelijk een jazz waltz. Prachtig gespeeld. En van deze jongens ga ik naar een groep van destijds... de Nederlandse bassist en trombonist Jos Machtel... die jarenlang eh, de bassist is geweest in de Belgische nationale big band. Fantastisch, de jazz big band. Die is eh, weer terug in ons land. Maar dit allemaal terzijde. Die heeft ooit met Chris Monen, gitarist en zanger... een eh, groep om zich heen gevormd. The Lost Wandering Blues and Jazzment. En daar speelt meneer Gene Clark trompet. Een vrolijk stuk... Eh, ja, een compositie van Fats Waller. En het, het stuk is getiteld Florida Flow. a southern town. She lives there year around. Boy, does she know the angles. Where'd she get those big bojangles? Call it light, but not too wide. Just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that is queen down the field called Tammy and me. Just like going home to Big Fat Mammy. You ought to see those yummy scrammy for Florida flow. you get those big bow bojangles. it light, but not too wide, just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that dance is queen. Down the trail called Tammy and me. een bluesband. Roy Eldridge ligt nu op de draaitafel. Een bekende Amerikaanse jazztrompetist in de jaren 30. Eh, hij bevond zich op de overgang van swing naar de revolutie van de bebop. En zijn manier van spelen werd vaak gezien als een combinatie van Louis Armstrong en Dizzy Gillespie. Wat hem de bijnaam Little Jazz opleverde. Ik ga nu hem laten horen in een opname waar de techniek van de gestopte trompet eh, duidelijk wordt. Dat is eh, dat ze de, een, een demper in de trompet stoppen of gewoon je hand ervoor houden. Waardoor het geluid een heel andere, heel andere wollige klank krijgt. Luister naar Willow Weep For Me. niks aan toevoegen. Op de draaitafel in het programma ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag gepresenteerd door Peter Den Boer met als rode draad de trompet. Ligt nu een cd van L. Hurt. En dat is zo iemand die van alle markten thuis was. En dat heeft eh, ook uitgebuit tot eh, drie cijfers achter de kom Een grote, stevige zware man... die als je hem met zijn trompet om zag komen... de indruk wekte dat hij alle ramen eruit zou blazen. En dat kon hij, maar hij kon ook gevoelig spelen. Speelde ook popmuziek. Eh, heeft heel lang in de top zoveel gestaan met eh, popmuziek. Eh, hij was samen met Herb Alpert in de jaren 60... de meest populaire trompetist van de Verenigde Staten. Heeft van alles en nog wat gedaan. Ook natuurlijk eh, op het jazzvlak. En niet onverdienstelijk. We gaan hem eh, horen, onze L. Hurt. You'll Never Know. Ja, daar voegen we niks aan toe. El Hurt. Onze Nederlandse Lils McIntosh heeft uh, vele cd's opgenomen. Waaronder één met Peter Beets aan de piano. Chris Monen, die we een paar nummers geleden hoorden, op de gitaar. Erik Robaert op de bas. Martijn Vink op het slagwerk. En Jan Wessels op de trompet, schuine streep, vlugelhoorn. En Sjoerd Dijkhuizen op de sax de laatste allemaal jongens die we in het verleden hier in de programmering van jazz in Zandvoort hebben kunnen horen. Ik ga laten horen uh, Lils McIntosh in een stuk waar Jan Wessels de trompetsolo neemt. En dat heet eh, On a Clear Day. day. Rise and look around you, and you'll see who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear here from far and near, a world you've never heard before. Oh, babe, on a clear day. On that clear day, you can see Een a Clear Day. McIntosh. Het eerste uur ZFM Jazz op zondag zit er alweer op. Maar na eh, de break, zometeen hebben we nog een uur... Een prachtige muziek overal vandaan en in allerlei soorten en maten. We, we, ik, u en ik, we gaan eh, het eerste uur afsluiten met eh, een stuk van de cd Tuba Hayes, dat is een saxofonist, en Clark Terry de trompetist van de cd de New York Sessions.